Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Limburgse dorp Herkenbos wordt op dit moment ontruimd... vanwege de brand in Nationaal Park de Mijnweg. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. In de rook zit een hoge concentratie koolmonoxide... al dus de veiligheidsregio Limburg-Noord. Vanwege de ontruiming is een NL-alert verstuurd. In Herkenbos wonen ongeveer 4000 mensen... Die worden opgevangen in een hotel en in sporthallen. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan de basisscholen vanaf 11 mei weer open... en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week onder bepaalde voorwaarden weer samen sporten. Andere maatregelen, zoals geen bezoek aan het verpleeghuis, blijven van kracht. Voor evenementen geldt dat ze tot 1 september niet doorgaan, waaronder ook het betaald voetbal. De Amerikaanse staat Missouri wil de Chinese regering voor de rechter slepen vanwege het coronavirus. Missouri in het midwesten van de VS houdt China verantwoordelijk voor de vele doden, het leed en de economische verliezen. Volgens de aanklager heeft China gelogen over het gevaar van het coronavirus en te weinig gedaan om verspreiding te stoppen. Deskundigen betwijfelen of de aanklacht gevolgen heeft... omdat de Amerikaanse wet rechtszaken tegen andere landen in principe verbiedt. In Missouri zijn bijna 6000 mensen besmet met het coronavirus... en 215 mensen overleden. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond... van de diefstal van het schilderij van Vincent van Gogh... uit het Singenmuseum in Laren. Het doek uit 1884, Lentetuin, werd eind maart gestolen... Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een moker twee glazen deuren inslaat... en met het schilderij onder zijn arm het museum weer verlaat. Volgens de politie is nog niet duidelijk of de dader hulp heeft gehad. Het gestolen schilderij is eigendom van het Groningen Museum... en was aan Singer Laren uitgeleend. En dan het weer. Het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8.